Negen kamers zijn door de rook niet meer bewoonbaar. De oorzaak van de brand in het verpleeghuis in Valkenswaard is niet bekend. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's profiteert van de schuldencrisis. Het bedrijf zag de winst in het tweede kwartaal met 56 stijgen... tot ruim 130 miljoen euro. De omzet kwam ook flink hoger uit op ruim 420 miljoen. De winststijging is te danken aan het feit dat er meer schuldpapier is uitgegeven. Moody's verwacht minder goede resultaten voor het tweede halfjaar. Een van de topmannen van de kredietbeoordelaar moet zich in Washington verantwoorden voor de rol van Moody's in de financiële crisis. De Noorse premier Stoltenberg heeft de oprichting bekendgemaakt van een commissie die de terreurdaden van Anders Breivik gaat onderzoeken. De 22 juli-commissie zal een onafhankelijk breed onderzoek houden. Het is de bedoeling dat daar lessen uit kunnen worden getrokken, ook over de rol van de politie. Bij de bomaanslag en de schietpartij zijn 76 mensen omgekomen. Stoltenberg maakte verder bekend dat de overheid zal meebetalen aan de herdenkingsdiensten en uitvaarten van de slachtoffers. daarmee hopen we deze moeilijke tijden iets minder moeilijk te maken, zei de Noorse premier. In Londen is met allerlei festiviteiten gevierd dat de Olympische Spelen daar over precies een jaar beginnen. Op Trafalgar Square werden de ontwerpen getoond van de medailles. Premier Cameron beloofde dat in Londen de beste Spelen ooit zullen worden gehouden. Schoonspringer Tom Daly maakte de eerste duik in het nieuwe zwemstadion. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het bolt af naar een graad of 13 en bij opklaringen ontstaan enkele mistbanken. Ochtend zonnige periode, daarna stapelwolken en enkele buien...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 Close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream. To be sure what that all of your dreams Oh. klinkt anders staat in het teken van de nacht. En in dit geval kon je luisteren naar Good Night, gezongen door Melody Gardot uit 2006. Goedenacht allemaal. De nacht klinkt anders dus. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heinde en verre van alle genres en van alle tijden en voor alle leeftijden. En ook in dit uur, zoals gebruikelijk, een eigen opname. Een opname uit het vaderarchief in dit geval. Waar ik je zo dadelijk kennis mee laat maken. En verder in de komende nacht eh, het eh, komische woord aan Joep van het Hek. Maar dan is het al lang weer vier uur geweest. En we hebben ook aandacht voor uh, Ine van Vaassen, Johnny Hoes, Dan Piek en Emmy Winehouse. Kortom, de sterfgevallen van de afgelopen week. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst even die eh, eigen opname. Die werd 18 maart in de vroege ochtend gemaakt... bij het ochtendprogramma van Geel Belen. Want daar waren te gast de jongens uit Goes, het Zeeuwse Goes. Raccoon. En die hebben op dit moment een eh, top 40 succes. Hier zijn ze met No Mercy. Uit eigen archief dus. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst that you can be.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 No mercy for no soldier, no mercy for no soldier. No mercy for no soldier, no mercy for the king, no mercy. No Mercy, Raccoons, was dat 18 maart jongsleden klonk live... in het ochtendprogramma van Giel Belen, Raccoon die het zong. De jongens uit eh, Goesti die eh, binnenkort weer met nieuw materiaal aan zullen komen. John Cale, die begon zijn carrière bij de Velvet Underground... met Louis en zo. Komende week zal hij her en der optredens verzorgen. Onder andere in het eh, Belgische Leuven. En aanstaande zaterdag dan is hij in Breda in de Mes, in de Dommelzaal. Hier hoor je met Things, John Cale. Elsewhere in the temple, the llamas are gearing up To assault Tiger Mountain when the sun comes up and your tongue in your mouth. James McCarthy. veteraan. Ja, als je opgetreden hebt bij de Velvet Underground... Eh, dan tel je al aardig wat jaartjes mee. John Cale is zijn naam. En in 2003 hoorde je van de cd Hopo Sapiens Things. John Cale dus vanavond voor een optreden in Breda. Every night I sit here by my window. Avenue. Watching Like a walk in the park. Like a kiss in the dark. Like a sailboat ride. What about the night we cried? Things like a lover's vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. do. When I'm not thinking of just how much I loved you. Love you. Well, I'm thinking about the things we used to do. Thinking of things. Like a walk in the park. Things. Like a kiss in the dark. Things. Like a sailboat ride the night we cried. Things like a lover's vow, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing.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 Maar Things van John Kill en hele andere Things... gezongen door Bobby Darin en hit voor de man in 1962. Nog langer geleden, 1939, toen schreven Jerome Kern en Oscar Stein. The Second, musical, Very Warm for Me. 1939, een van de populaire songs uit die musical All the Things You Are. Er zijn een heleboel versies van verschenen in de loop der jaren. En deze is van de Modern Jazz Quartet. who dumped his poor wife for a lady much like the one that he had. She'd followed him soundly for months that had passed. No complaining or moaning, why did he not last? But only the man of God he knew all. Next confession he said to Joe, Why'd you fall? I can't give you grace, you've hurt 19 women. And Joe made no reason That one that we know that he was the one that was hurt long ago. So don't kiss the bride on, it'll never resolve what you have just done. They'll hang on to thoughts in hope of one day repeating the same situation each way. Of falling in love, then being alone. It's a drug that only some will bring home. But take it again to make sure that they live broken and wanting someone else to give. men that play at this game. The women are worse, it's just not so plain. Take Lady B, a lady of such, who had servants in rows and handbags to clutch. But her heart was locked as a maid's first love. Once one man would touch it, she'd give him the shoe. And this is what most of the townspeople knew, that she had to treat them the way she'd been had. Left by her true love, stranded and sad. So don't kiss the broken one, it'll never resolve what you have just done. They'll hang on to thoughts in hope of one day repeating the same situation each way of falling in love, then being alone. It's a drug that only some will bring home and take it again to make sure that they live broken and wanting someone else to give. what you have just done. No, I do thoughts. van Hannah Peel die kon je beluisteren. En daaraan vooraf ging het Modern Jazz Quartet. Met het heel oude, in 1939 gecomponeerde All the Things You Are... En je hoorde nu een versie uit 1952 van de Modern Jazz Quartet... met Milt Jackson op de vibrafoon, John Lewis op piano... De contrabas werd bespeeld door Percy Heath en achter de drums Kenny Clark. En vervolgens hoorde je dan Hannah Peel met Don't Kiss the Broken One. En ik eh, zei Juist een minuut of vijftien geleden... dat eh, John Keel vanavond zou optreden in Breda in de Mes. Dat is niet helemaal waar. De man is eh, wel van optreden in de Benelux, maar in Leuven. Namelijk bij het uh, Midzomerfestival. Daar zal hij optreden. En daar treedt ook die Hannah Peel op. En John Cale, hij komt inderdaad wel naar Breda toe... maar dat zal dan aanstaande zaterdag zijn voor dat optreden in de mes. Dan John Keel daar dus. In een ver verleden, toen had je Peter Koelewijn... die ooit een hit had met 24.000 kussen. Hm, het is weer een hit. Con bugie meravigliose, frasi di amore appassionate, ma solo baci che do a te. Yeah, yeah, yeah, Con 24 meravigliose, frasi di amore appassionate, ma sono baci che do a te. Aylan Brandi, dat is de naam van de Italiaanse die je zojuist hebt horen zingen met Viento Quattro Mille Baci. En dat is op eh, dit moment weer een hit, ook een hitje in Frankrijk trouwens. En die Aylan Brandi is een veelzijdige tante, want naast zingen acteert ze ook. En binnenkort zal je er ook kunnen tegenkomen in een aantal Nederlandse filmhuizen, want dan zal zij optreden in de film Gianni et le Donne. Eileen Brande kon je dus beluisteren. Er is nieuw materiaal en daar ben ik blij mee en daar ben ik trots op dat ik het kan draaien van Björk. crystals grow is dit van Björk wat je hoorde. Line, de titel van het nummer dat ik liet horen... dat komt voor op een nieuw project dat Biophilia gaat heten je zou zeggen, een nieuwe cd die Biofilia gaat heten. Maar het is nogal ingewikkeld hoe ze het gaat uitbrengen. Tenminste, voor... <laughs> ik zal proberen uit te leggen hoe het precies werkt. Er komt namelijk, eh, het gaat allemaal digitaal gebeuren. Een eigen applicatie in de Apple Store. En die is 114 MB groot. Dus downloaden kan alleen via wifi of iTunes. De kenner weet wat, eh, wat ik bedoel. <laughs> Binnen de applicatie worden nummers van het nieuwe album van Björk... dat dus Biophilia gaat heten, eh, straks uitgebracht. Binnen die applicatie. En dat moet dan allemaal gebeuren op 26 september. Hmm, heel interessant dan, eh, in ieder geval. Maar ik hoop uiteindelijk dat de platenmaatschappij met uh, Björk voorop... toch besluiten om er maar een gewone cd van te maken. <laughs> Want dat, ja, wat dat betreft ben ik zo eh, ouderwets als de niet inderdaad. En er zal uiteindelijk wel ook wel weer een langspeelplaats van komen. Want zo is het dan ook weer. is net met eh, de krant daar vandaag in, in, in, een ver verleden van die gaat verdwijnen. Maar eh, al die, en de boeken ook, maar het is uiteindelijk een en-en-situatie geworden. Dacht men vroeger ook van de radio toen de televisie kwam, die gaat verdwijnen. De radio bestaat nog steeds. <laughs> en de televisie ook. En van de televisie werd gedacht van, nou, dat is verleid weer als de computer komt. Het wordt allemaal een en-en situatie. We kunnen steeds meer kiezen. In ieder geval, uh, Björk, de eh, album Biophilia... die komt dus eh, digitaal uit via een applicatie van de Apple Store... en later ook op cd-formaat. Ik, hoor, jord, ik liet je in ieder geval luisteren naar de single... onder de titel Line. En dit is van een oude plaat. Komt er nog uit de jaren 60. Hier is Otis Wedding. that's my name now. Oh, They call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But people just don't understand What makes. jaren 60 muziek, jaren 60 soul. En Mr. Pitiful, dat hoorde je van hem. Iemand moet de eerste zijn. En Lita Rosa, dat was de eerste. En welke, eh, welke situatie was eh, Lita Rosa de eerste? Lita Rosa was namelijk de eerste vrouw die nummer 1 stond in de Britse hitparade. Dat gebeurde in 1953 met het nummer How Much Is That Doggy in the Window. Een cover van uh, eh, Patty Page, die in Amerika daar heel veel succes mee had. Nou, destijds was het in Engeland gewoon om van Amerikaanse successen ook een uh, eigen Britse versie te maken. En Lita Rosa die maakte dan dat How Much Is That Doggy in the Window... waarmee ze als eerste vrouw nummer 1 stond in de Britse hitlijsten. Lita Rosa, wat ook bijzonder is, ze komt uit Liverpool. Lately when I'm in my room All by myself In the solitary gloom I call to myself. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high flying cloud. Though he won't throw a crumb you. Better forget him, him with his nose in the air. He has you dancing on a string. Break it, and he won't take this advice. discover van Lita Rosa. Een hoogbejaarde dame is het uiteindelijk geworden. Ruim 80 jaar is ze geworden. Lita Rosa uit Liverpool. Aandacht voor haar is er in een nieuw museum. Dat als naam heeft de Museum of Liverpool. Dat museum dat is... Eh, afgelopen week geopend. Yoko Ono was bij de opening daarvan aanwezig. En in dat Museum of Liverpool natuurlijk aandacht voor eh, heel veel eh, muzikale acts... in Liverpool de afgelopen jaren tot op de dag van vandaag heeft uh, voortgebracht gebracht. En er zijn ook eh, attributen te zien. Zo kan je bijvoorbeeld in dat Museum of Liverpool eh, de pakken bekijken... de kostuums bekijken die de Beatles aan hadden tijdens hun optredens. Verder natuurlijk aandacht voor eh, nieuwe bands zoals bijvoorbeeld de Wombats... maar ook oude bands uit de jaren 60. Jerry and the Pacemakers, The Searchers, om maar zo'n paar op te noemen. Die Searchers bijvoorbeeld. Uit de jaren 60, Don't Throw Your Love Away. Don't throw your should bring your own UV ray. It's not a big problem with me, Lord. it's is a bands uit eh, Liverpool die eh, nog steeds actief zijn. Hoewel eh, de Bombets, <laughs> geen wonder dat die nog steeds actief zijn. Want het is nog een jonge band, jonge jongens, Jump Into The Frog. En je kan ze gaan bekijken, want ze komen naar Lowlands toe. Vrijdag de 19e augustus, dan hebben ze daar een optreden. En de dag eerder dan zullen ze ook op een van de podia van Pukkelpop staan. En de band die je daarvoor met een hit uit de jaren 60. Ook die jongens zijn nog steeds actief. The Searchers. En je hoorde ze met een hit uit eh, de jaren 60. Don't throw your love away. Rocco Granata, 73 jaar. Ook nog steeds actief. Met Buscemi. Een Belgisch onderontje. O Saracino. O Saracino. O Saracino. Ticino, tutte femmine fanno amore. Tieni i capelli ricci ricci, gli occhi briganti usuri in faccia, ogni figliola s'appiccia, si ubira passare sigaretta mocca, la mano in già sacca e se ne va a smargiare su per tutta la città. O oh Saracino, o oh Saracino, bell'uguaglione, o oh Saracino, o oh, Saracino, tutte femmine fa sospira, una faccia bella, un cuore buono. sarà saracino 16 augustus, dan zal het precies zijn. Dan wordt hij 73 jaar. Rocco Granata, still alive and kicking. Samen met eh, het gezelschap Bushimi of Saracino. Death Cup for Cutie. feestje, een trouwerij. Je ging erheen, ja, je was erbij. Met het mooiste meisje uit je klas. Jammer dat je bezopen was. Ze keek je aan en ze zei: Ik hou van jou, blijf bij mij. Maar jij zei steeds: Wat zeg je, schat? Jammer dat je gezopen had. er werd gegild. Je draaide door en je sloeg op tilt. Je gooide een champagneglas. Jammer dat je bezopen was. Je meisje riep nog stop ermee. Je slaat de boel hier aan puree. En jij maar schreeuwen, is er wat? Jammer dat je gezopen had. gezopen had. Jammer dat je gezopen Koldijk, dat was de naam van de zanger die dit zong. Jammer dat je gezopen had. En Kees Koldijk die maakt in het dagelijks leven deel uit van het gezelschap De virtuose Matrozen. En het gezelschap dat zal optreden volgende week op de parade in Amsterdam. Of dat duurt nog ruim een week. 8 augustus zal dat namelijk zijn. selfie.